van Tijn met het NOS-journaal. Vanuit de Gazastrook zijn vandaag 20 raketten afgevuurd op Israël. Tien daarvan werden onderschept. Niemand raakte gewond. De raketbeschietingen volgden op een incident bij de grens met Gaza. Twee Palestijnen werden door Israëlische militairen beschoten. Volgens Israël leden van een islamitische strijdgroep die explosieven wilde plaatsen. Een van de twee kwam om het leven. Een Israëlische gepantserde bulldozer verplaatste zijn lichaam. Videobeelden daarvan veroorzaken veel ophef op sociale media. Volgens een woordvoerder van Hamas heeft Israël het lichaam ontheiligd... en moet het daarvoor de gevolgen dragen. In Noord-Italië is opnieuw een dode gevallen door het coronavirus. Een oudere vrouw die ook leed aan kanker is de derde die in Italië aan het virus overlijdt in drie dagen. De andere slachtoffers waren twee tachtigers uit Noord-Italië. Het aantal vastgestelde besmettingen is vandaag flink opgelopen naar 133. Donderdag waren er in heel Italië nog maar drie coronagevallen vastgesteld. De bron van het virus in Noord-Italië is niet duidelijk. Vanwege de besmetting is de carnavalsviering in Venetië afgelast. In Aalst is tijdens de carnavalsoptocht een aantal beelden en poppen meegevoerd die getuigen van jodenhaat. Ze drijven de spot met de verontwaardiging over joodse karikaturen tijdens de jaarlijkse carnavalsoptocht vorig jaar. Toen was er veel kritiek op een carnavalswagen met poppen van stereotype orthodoxe joden met een haakneus en zakken geld. Nu waren er een joodse karikatuur met lange tenen en een klaagmuur van goudstaven. De optocht leidde meteen tot felle kritiek vanuit de Joodse gemeenschap. Premier Wilmes zegt dat deze feiten afbreuk doen aan onze waarden en de reputatie van ons land. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het bijna overal droog. Het koelt af tot 1 tot 5 graden. De wind zwakt af. Morgen grijs en nu en dan regen. Morgenmiddag gaat het weer harder waaien en regenen. En het wordt 9 tot 12 graden.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 Some nights I think of you, reliving the past, wishing it last, wishing and dreaming. Seasons they will change, life will make you grow, death can make you hard, hard, hard. Everything is temporary, everything will slide. Love will never die, die, die. I know that. Ooh, me niemand maar mezelf in die race En al mijn day ones zijn er nog steeds En ik heb zoveel moois om mij heen Maar ik heb no time to waste Ja, nu gaan we heel hard blank gaan sparrow Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo Ja, nu gaan we heel hard blank gaan sparrow Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo Valencia, midden februari. Ik loop een blokje om in de nacht. Ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht. Was even tikkie overspannen, dat is risico van het vak. Nu ben ik back. Back, secure in the back. Ik ben waar ik moet zijn en nog steeds onderweg.